Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een van de verdachten van de dood van Bas van Wijk heeft bekend dat hij op hem heeft geschoten. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Van Wijk werd zaterdag doodgeschoten bij recreatiegebied de Oeverlanden bij Amsterdam. Er zitten vier mannen vast voor betrokkenheid en die blijven allemaal twee weken langer vastzitten. Op de intensive care afdelingen liggen nu 38 coronapatiënten. Dat zijn er zeven meer dan gisteren. Het aantal patiënten op de IC's is in de laatste twee weken verdubbeld. Het aantal nieuwe opnamen in een ziekenhuis niet op een IC is sinds gisteren verdubbeld. De afgelopen dag zijn 59 nieuwe coronabesmettingen meer gemeld dan gisteren. Het waren er 636. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie roept minister De Jonge op om een mondkapje te dragen. De WHO raadt mondkapjes aan, maar het Outbreak Management Team in Nederland wil geen landelijke verplichting en het kabinet volgt het OMT. Op een school in Assen moeten leerlingen in de vierde klas en hoger... en docenten en medewerkers vanaf maandag bij het begin van het schooljaar wel een mondkapje dragen. Als op 1 september blijkt dat het aantal besmettingen in Drenthe onverminderd laag blijft... wil de school de maatregel weer schrappen. Minister De Jonge erkent dat het ministerie van Volksgezondheid... een waarschuwing van de GGD in Rotterdam heeft gemist... dat het bron- en contactonderzoek in gevaar kwam... door het snel oplopende aantal besmettingen. De GGD in Rotterdam en Amsterdam doen de laatste week veel minder van die onderzoeken... door personeelstekort. De minister van Buitenlandse Zaken Blok vindt dat Wit-Rusland nieuwe verkiezingen moet houden, een einde moet maken aan het geweld en demonstranten moet vrijlaten. Vanmiddag heeft Blok overleg met Europese collega's. Hij sluit niet uit dat er sancties komen. Het weer. De komende uren kunnen stevige regen- en onweersbuien vallen. Lokaal met veel regen en mogelijk ook met hagel. Ook morgen in de loop van de dag weer buien. En dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Echt files in onze regio niet, maar moet je richting Den Haag over de A4... dan moet je wel oppassen, want bij Leidsendam is de vertraging meer dan een uur door een ongeluk.